Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Turkije gaat op 1 november opnieuw naar de stembus, bevestigde president Erdogan vandaag. De vervoegde verkiezingen zijn nodig omdat er na de verkiezingen van juni geen regering kon worden gevormd. De regerende AK-partij van president Erdogan verloor toen de absolute meerderheid, maar bleef wel de grootste partij. Het lukte alleen niet om een coalitie te vormen. Het lukt veel gemeenten niet om op tijd iedereen met een persoonsgebonden budget opnieuw te beoordelen, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan staatssecretaris Van Rijn. Begin deze maand vervoegde Van Rijn de deadline voor de herbeoordelingen. Gemeenten moeten 120.000 pgb'ers voor 1 oktober laten weten of en hoe ze hun pgb houden. Als gemeenten het er op het einde van het jaar aan laten komen, zal dat opnieuw tot problemen met uitbetalingen leiden, denkt Van Rijn. Aan de grens tussen Griekenland en Macedonië zitten zo'n 3000 immigranten vast. Ze willen via Macedonië naar Noord-Europa reizen om daar asiel aan te vragen. Macedonische politie houdt de vluchtelingen tegen, onder andere met traangas. Hulporganisaties krijgen volgens nog geen toegang tot de vluchtelingen. De vluchtelingen hebben geen eten en geen drinken. Macedonische regering heeft nog geen toestemming gegeven voor humanitaire hulp. Minister Schippers van Volksgezondheid houdt vast aan de verplichte advieskosten die apothekers in rekening brengen bij het ophalen van een nieuw medicijn. Volgens de minister is het onderdeel van het winstmodel van de apothekers. Vorige maand bleek dat veel apothekersassistenten wekelijks te maken hebben met agressieve patiënten die niet willen betalen voor de uitleg. Dat is voor Schippers geen reden om het systeem aan te passen. Zowel wel overleggen met de apothekers wat gedaan kan worden aan de onvrede bij de klanten. Het weer tamelijk zonnig, alleen in het westen ook wolkenvelden. Daar kan een licht buitje ontstaan. Temperatuur van 23 tot 27 graden. Morgen zonnig en bijna overal boven de 25 graden. In Limburg wordt het het warmst met ruim 27 graden. Zondag in de loop van de dag meer bewolking en in de avond kans op buien. Dat kunnen ook onweersbuien zijn. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 2 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden 9. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt plein 4 kilometer na een ongeluk.